van Kam met het NOS Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd... omdat er een achtergebleven koffer was gevonden. De politie meldde rond half elf dat de koffer was onderzocht... en dat er geen explosieven waren gevonden. Het treinverkeer heeft een klein uur stilgelegen. De NS zegt dat het station weer toegankelijk is... maar dat nog gewerkt wordt aan het opstarten van het treinverkeer. Het advies is om de reisplanner te raadplegen. Zoals gisteren al duidelijk werd, heeft in Noord-Ierland de partij Sinn Féin voor het eerste verkiezingen gewonnen. De partij haalt zeker 27 zetels en kan niet meer ingehaald worden. De winst van de katholieke Sinn Féin is verrassend. Tot nu toe werd altijd de protestantse partij de grootste in Noord-Ierland. De winst van Sinn Féin kan ook politieke gevolgen hebben voor Noord-Ierland. De partij is voor aansluiting met de Republiek Ierland. Protestantse partijen willen graag bij Groot-Brittannië blijven. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam... stuurde enkele minuten voor zijn daad een e-mail aan de redactie van RTL Boulevard. John, S. bekende daarin onder meer de moord op een schoenmaker in Vlissingen eerder deze week. In de mail zegt S. dat hij al tijden kampt met psychische problemen, maar dat hij geen hulp kreeg. Na het sturen van de mail schoot hij op de zorgboerderij twee mensen dood en er raakten ook twee mensen zwaar gewond. Max Verstappen gaat zondag als derde van start in de Grand Prix van Miami. Hij moest zijn laatste ronde afbreken tijdens de kwalificatie vanavond... en gaat morgen als derde van start in Miami. De WK-leider van de Formule 1, Leclerc, heeft pole position gepakt... en ook zijn Ferrari-teamgenoot Sainz was sneller dan de Nederlandse wereldkampioen.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 哦。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 me over to your house to meet your family. introduce me to them, saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye and say it's just a joke. Then you'd kiss me and I smiled. Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. I should've been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open If it's what you need to tell yourself to sleep at night Pretend I haven't found a man who finally treats me right I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you.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 signs up in danger time. What's going on? Uh, uh, tell me what's going on in the world today. I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to comfy to lift our hands in the air and grab on to way. Father, Father, help us, come on. Everybody thinks we're wrong. Yeah. Oh, but who are they to judge us?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

Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijns en ik ijsbeer. Ijspegels langs mijn wangen. En ik glij weer, en dat heb hij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. straat vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter zo.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

Zandvoort. Zandvoort. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call Never really cared if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 Acá.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 je maar leven.